Vanavond in de CD-show van de Tros. De hoogste die we binnenkomen staat deze week op nummer 15. En daar staat Mystery Girl van Roy Orbison. En daarvan hoor je Windsurfer. en daar openen we straks het tweede uur mee, want dat is Mike en de Mechanics. Mijn fout, ik had het verkeerde stapeltje neergelegd bij de technicus, bij eh, Chris Groothoff. Nou heb ik mooi even de tijd om alle nieuwe binnenkomers door te nemen en hebben we dat ook weer gehad. Op 92 nieuw War of the Worlds van Jeff Wayne. Dat is een vreemde nieuwe binnenkomer als je het mij vraagt. 69 The Living Years van Mike and the Mechanics, die doen we dus straks. 68 Holland op zijn best door diverse artiesten. 67 Who Dares Wins van René Vroger. 66 After the War van Gary Moore. En op nummer 47 nog een nieuwe Rock Ballads deel 1 door diverse artiesten. En zoals gezegd, de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 15. Mystery Girl van Roy Orbison. En nu komt hij echt, hier is Windsurfer. was Roy Orbison van de compactdisc Mystery Girl. Deze week staat hij op nummer 15 in de CD. Top 100. We hebben een hele mooie CD-single binnen. Uit, eh, van ver komt hij is van The Art of Noise en de totale speelduur is 16 minuten en 50 seconden. En er staan drie stukken muziek op. En wat voor stukken muziek? Het nummer Close Up. Het staat er eh, op, op de, eh, in de lange versie. In de edit versie, dan heet het Close to the Edit. Dus de korte versie is dat. En ook nog een hip-hop uitvoering. Uitsluitend te koop via de import. Hier is Close to the Edit. Hoop ik. Dus inderdaad een programma met hindernissen vanavond, want ook deze cd-speler wil niet kijken of hij het nu wel doet. Nee hoor, geen beweging in te krijgen. Nou, gaan we <laughs> verder met de volgende compact disc. Gaat goed hè vanavond jongens. Ehm, uit Amerika komt een bandje, dat heet Crack the House. De cd heet From the Greenhouse. En dat is hun eerste compactdisc die uit is via de import. Hun vierde LP, maar die LP's zijn hier nooit uitgebracht. Van dat album van Crack the House, en daar moet je maar even voor gaan zitten, hoor je From the Greenhouse, gevolgd door Monkey Boy. Dan ga ik op zoek naar mijn antimagnetische voortapse schroevendraaier met handvat op nylonbasis. till they disappear. cd heet From the Greenhouse. Het bandje heet Crack the Sky. Hij is uit via de import. Ik zit hier naast een hele stapel onderdelen van wat eerst een cd-speler was. We hebben hardop getreden. We gaan eens proberen of we op een ander apparaat de cd-single van The Art of Noise alsnog aan de slag krijgen. Eh, nogmaals, de titel, hij heet Close ehm, in verschillende uitvoeringen. Close-up heet hij voluit. Close to the edit, de hip-hop versie. En de lange uitvoering, we draaien Close to the edit. Hmm? Hmm? En zo kwam het allemaal toch weer goed. Dit was The Art of Noise, een van de nieuwe CD-singles van deze week. En hier heb je het complete overzicht. Ook op CD-single verschenen Doll van Aerosmith, Secret Rendezvous van Karen White, I Want to Hold Your Hand en Can't Buy Me Love van de Beatles, Inner City Blues van Joe Cocker, The City Never Sleeps van Victor Laszlo, Cuddly Toy van Roachford, Anything for You van Gloria Estefan, She Won't Talk to Me van Luther Vandross, Where Does the Time Go van Julia Fordham en dan tot besluit Children in Belfast van eh, de Simple Minds, die doen we straks. En Close Up van The Hard of Noise, die hoorde je net. En dan gaan we naar die serie The Motown Hits of Gold door diverse artiesten. Dat zijn acht cd's, maar ze zijn ook allemaal los te koop. En daar staan eh, alle grote hits op uit de tijd dat eh, nou, zeg maar Motown zeer floreerde. Dus het, het zwaartepunt ligt in de jaren 60, jaren 70, maar er staat ook materiaal op uit de jaren 80. Je hoort van ehm, Volume 1, Stop in the Name of Love van Diana Ross en Supremes. Van Volume 2, God He Jane van Ardeen Taylor. Van Volume 3, What Is a Man van de Four Tops. En tot besluit van Volume 8, One Day in Your Life van Michael Jackson. De Motown Hits of Gold door diverse artiesten. left. half is het geworden bij de CD-show van de Tros. En je hebt zo een aardige indruk gekregen van welk materiaal er staat op de achtdelige CD-set Motown Hits of Gold. Alhoewel, set nogmaals, ze zijn allemaal los te koop in de winkel. We gaan naar de importhoek. Eens even kijken wat er bij de importplatenzaken deze week verschenen is op compactdisc. Back to Earth van Cat Stevens en The Best of Percy Sledge en de Metal's en Do the Reggae. Rock Therapy van de Stray Cats, Private Eyes van Tommy Bolin, If You Leave Me Now van Chicago, The Best of Mountain, prima solo's van John Mayall, Caught You van Steel Pulse, Waterloo Lily van Caravan, Street Talking van Elmer James, Big eh, Circumstance van Bruce Coburn, Night Hawks, het eh, dinner van Tom Waits en ook van Tom Waits, Heart of Saturday Night en Small Change. En tot besluit Patsy Klein en Hungry for Love. En dat waren ze de import-CD's van deze week. Morgen staan ze weer op pagina 355 van Tros Teletext. Wat ook via de import binnen is gekomen is een cd van Echo and the Bunnyman. Hij heet New Life and Rare. Met andere woorden, er staan zeldzame opnamen op en vooral ook live opnames. Van deze cd van Echo and the Bunnyman hoor je ook weer het eerst bij de Tros uiteraard. Hoor je achtereenvolgens People Are Strange, gevolgd door Painted Black. En Painted Black is, als ik me niet vergis, live. Echo and the Bunnymen. strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange strength. This is Run Run Run by the Velvet Underground. waren ze Echo en de Man van de import-CD New Life and Rare. Dit album komt uit 1972, het heet Waterloo Lily. En daarvoor hoor je Songs en Signs, gevolgd door Aristocracy. Hier is Caravan en Waterloo Lily. van 17 jaar geleden van de groep Caravan en nu via de import uit op compactdisc. Dit was Waterloo Lily. De laatste CD in het eerste uur van de CD-show is ook een opvallende, want het is de nieuwe Glennet. Dan denk je de nieuwe Glennet, ja, de nieuwe Glennet. Hij heet Atlantic Realm. En dat is een BBC-serie waarvoor Glennet de muziek schreef. Luister tot de ster van 10 uur naar Drifting, gevolgd door nog een stuk van Child of the Sea, Glennet. Thank you. gay? Probeer het zelf. Bel voor 50 cent per minuut 06 320 330 11. Praat, luister, doe mee en maak contact met andere homo's op Harry's Gaybox. Ja, en Mathieu die kent hem ook. Dat verlegen team. Hoezo verlegen? Ik heb hem verleden week ontmoet. En toen? Nou, als dat verlegen is. Homo? Probeer het zelf. Bel 06 320 330 11. Een nummer om nooit te vergeten. Harry's Gaybox. Hallo vrienden. U hebt uw aangiftebiljet inkomstenbelasting al ingevuld... of zit u nog met een paar vragen? Dan kunt u altijd nog even de belastingtelefoon bellen 06 05 43... op werkdagen van ochtends 8 tot middags 5. En het kost u niets. 10 uur, radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Chileense marine heeft verklaard dat er geen olie meer lekt uit het Argentijnse bevoorradingsschip Bahia Paraíso, dat in de Bismarckstraat bij de Zuidpool op de rotsen is geslagen. Duikers van de Chileense marine zijn erin geslaagd de gaten in de tanks van het gezonken schip te dichten. Milieudeskundigen uit onder meer Amerika hebben vastgesteld dat de olie die tot dusver uit de Bahia Paraíso is gelekt een ramp heeft veroorzaakt onder de vogels op de Zuidpool. Duizenden pinguïns zijn met olie besmeurd. Ook zijn grote aantallen jonge meeuwen gestorven omdat hun ouders geen voedsel voor hen konden bemachtigen door de dikke laag olie die op zee drijft. Het Hof van Beroep in Washington heeft het proces tegen de voormalige medewerker van het Witte Huis, Oliver North, voorlopig tot maandag onderbroken. Het Hof zal zich de komende dagen buigen over de bezwaren van de regering Bush, die vindt dat het proces de nationale veiligheid in gevaar brengt. Gevreesd wordt dat North in zijn verdediging staatsgeheimen zal onthullen. North staat terecht voor zijn aandeel in het Iran-Contra-schandaal. De KLM zal de komende tien jaar op de luchthaven Schiphol bijna 250 miljoen gulden investeren in faciliteiten voor de luchtvracht. Met het geld zullen onder meer bestaande vrachtgebouwen worden verbouwd en nieuwe vrachtgebouwen worden neergezet. De KLM wil de hoeveelheid afgehandelde luchtvracht laten groeien van de huidige 450.000 ton tot 1,25 miljoen ton in het jaar 2000. Het weer, de verwachting van het KNMI, geldig tot morgen middernacht. In de nacht en ochtend hier en daar mist. Overigens zonnig, minimumtemperatuur rond het vriespunt en middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Tot zover dit ANP-bulletin. Verkeersinformatie dan nog. Op de A13 Rijswijk richting Rotterdam staat tussen Delft-Zuid en Zestienhoven een file van 3 kilometer. Einde van deze uitzending. Zo'n 5 miljoen Afghanen zijn op de vlucht. Ze leven van dag tot dag. Ze hebben niets meer. Hulp is daarom hard nodig. Koop dus een lot voor de Willem en Mary Loterij. En voor 5 gulden geeft u zelf een kansje, maar vooral, u geeft hun weer een kans. Stelt u zich eens voor dat iemand zonder het u te vragen uw auto leent voor een proefritje. Dan is het goed om te weten dat de WA-casco-verzekering van Nationale Nederlanden ook joyriding dekt. Informeer bij uw verzekeringsadviseur. Nationale Nederlanden, wat er ook gebeurt. Vanavond in de CD-show van de Tros de achtdelige set Motown Hits of Gold. En The Art of Noise, de set Lovers and Giants, Elvis Costello, The Replacements. En uit de CD Top 100 Mike and the Mechanics en Roy Orbison. De CD-show begint om 9 uur. Welkom bij het tweede gedeelte van de CD-show. Jan van Ditmars, Chris Groothoff, Wim van Putten. En eh, ja, je hebt in het vorige uur de nieuwe binnenkomers bij toeval al gehoord. Op nummer 69 noemden we, noemden we toen The Living Years van Mike en the Mechanics. Oftewel Mike Rutherford met zijn eigen bandje. Van die CD The Living Years hoor je Why Me? the dangerous times that we're living in. And there are dangerous signs that we're giving in to fear. They 69 in de CD Top 100 van deze week. Dat was Mike and the Mechanics van de compactdisc The Living Years. Het is precies 10 minuten over 10 geworden bij de CD-show van de Tros en we gaan weer een CD-single draaien. Een hele fraaie, de nieuwe van The Simple Minds. Hij heet Ballad of the Streets, geproduceerd door niemand minder dan Trevor Horn. Drie stukken muziek staan erop, totale speelduur 19 minuten en 59 seconden. En hier is, ja dat is echt het mooiste stuk wat erop staat, het is ook op single uit, maar dit is de lange uitvoering, Belfast Child. said to me, Meet me down by the gallows tree. For it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble is soon not gonna pull the old town down. One day we'll return. muziek van de Simple Minds gecombineerd met de manier van opnemen van Trevor Horn. Dit was Ballad of the Streets, een van de nieuwe CD-singles en je luistert naar Belfast Child. Eens even kijken wat er deze week in Nederland is uitgekomen op compactdisc. Valt wel mee deze week bij CBS, de CBS Years van Miles Davis en Rumble van Tommy Conwell. Bij RCA Whoops, There She Goes van de Blow Monkeys, Essential Elvis Volume 2 van Elvis Presley en de Motown Hits Volume 1 tot 8 door diverse artiesten. Eh, Motown's Hits of Gold heet hij. Bij Ariola, Appunti di Viaggio van Paolo Conte en Paris Milonga ook van Paolo Conte. Bij WA Spike van Elvis Costello, die doen we zo. En New Flame van Simply Red, die ligt morgen in de winkel. En tot besluit bij Phonogram Them van Them. En The Raw and The Cooks van The Fine Young Cannibals. En dat waren ze, de releases van deze week. Ik zei het al, Elvis Costello en het nieuwe album Spike. Costello die kreeg zijn platencontract in 1976 en sindsdien heeft hij met zijn nieuwe album Spike mee totaal 12 stuks afgeleverd. Op Spike staan 14 nieuwe songs, geproduceerd door Kevin Killen en T-Bone Burnett. Op de CD en muziekcassette staat één track meer trouwens. Opvallend in de carrière van Elvis Costello is het optreden geweest op 7 januari 1982 in de Royal Albert Hall in Londen, waar hij toen een concert gaf samen met het volledige Royal Philharmonic Orchestra, 96 man sterk. Van Spike van Elvis Costello, zijn nieuwste album Veronica, gevolgd door God's Comic. Daar komt hij. pretty little head of yours. What goes on in that place in the dark? Well, I used to know a girl, and I could have sworn that her name was Veronica. Well, she used to have a carefree mind of her own and a delicate look in her eye. These days, I'm afraid she's not even sure if her name was Veronica. Do you suppose searching out for Veronica. Well, it was all 65 years ago when the world was the street where she lived. And the young man sailed on a ship in the sea with a picture of Veronica. On the Empress known the lipstick and grease paint down the cardboard front of my dirty dog collar. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, and I'm going on to meet my reward. I was scared, I was scared, I was scared, I was scared. was on a waterbed, drinking a cola of a mystery brand, reading an airport novelette, listening to Andrew Lloyd Webber's Requiem. He said before it had really begun, I prefer the water about my son. I've been wading through all of this unbelievable junk and wondering if I should have given the world to the monkeys. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, and I'm going on to meet my reward. I was scared, I was scared scared, I was scared. In my at the light. While you lie in the dark, afraid to breathe, and you beg and you promise, bargaining, bargain and you plead. Sometimes you confuse me with Santa Claus. It's the big white beard, I suppose I'm going up to the pole die of cold. I might be gone for a while if you need me. Now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead, now I'm dead. And you're all going on to meet your reward. Are you scared? Are you scared? Are you scared? Are you scared? Are you scared? Elvis Costello. Hij heet Spike. We doen zo dadelijk de nieuwe Blow Monkeys, daarna de prijsvraag met Jan van Ditmars en daarna de Simply Red CD A New Flame. En er ook nog een bandje, daarna weer, die bij hun eerste optreden meteen al goed de pers haalde door stomdronken het podium op te komen, uitgerekend in een opvangtehuis voor alcoholisten. Daar vertel ik je straks wat meer over. Maar dus eerst nu de nieuwe Blow Monkeys. Hij heet Whoops, There Goes the Neighborhood. En daarvan hoor je This Is Your Life 88 gevolgd door Sweet Talking Rapist at Home, spannende titel. Eh, twee van de stukken op de CD komen nog een keer terug op dezelfde compactdisc, maar dan in een andere uitvoering. De nieuwe Blow Monkeys. de nieuwe Blow Monkeys. Hij heet Whoops, There Goes the Neighborhood. Zeven minuten over half elf, de hoogste tijd voor de prijsvraag. Dit is de troost, ja. van pas. Het is pijnlijk stil, Jan. Oh, ja, ik dacht dat mijn microfoon nog dicht was. Sorry. Goed, daar is hij weer. Eh, de vraag van vorige week was... Wat was de titel van eh, de film van John Lennon die in première ging? En dat hadden heel veel mensen goed. Dat was Imagine. Eh, wat we weggaven was vijfmaal de nieuwe CD van The Fix. Ja, dat klopt. Ja. En naar wie gaat die, Jan? Die vijf CD's die gaan naar Jan Willem van Vliet van Brakelstraat 48 in Alfa aan de Rijn. Ernst van Koesveld, Platostraat 216 in Rotterdam. Annemieke Boer, Kerkweg 24 in Wouwbrugge. Willem Kruid, Dolfijnstraat 45 in Middelburg. En de laatste die gaat naar België, naar Anje de Bakker. Veldwijklaan 242 in Ekeren en dat ligt bij Antwerpen. Van harte gefeliciteerd. Morgen sturen we de cd's af, want ze zijn op voorraad. En naar wie gaat de cd-klok, Jan? De cd-klok die gaat deze week naar Jan Smelik, de Hoge Duvel 1 in Udol ook van harte gefeliciteerd. En je hebt een hele mooie prijs voor de volgende week. Ja, inderdaad. Dat is te gek. Twee weken geleden hadden we de primeur van de Gary Moore, eh, de nieuwe Gary Moore. En daarvan verschenen is een eh, CD-single After the War. En in een hele beperkte oplage is die single verschenen. Ja, hij was, eh, er is een gewone single hè, van ja, Gary Moore. maar dit is een heel speciale verpakking. Hij zit in een blikje. In een blikje en het is een 3-inch. Ja. En het is een unieke uitgave, zonder meer. Via de import, hè? Eh, ja, maar heel moeilijk. Heel moeilijk aan te komen. Dus als je dat ding wilt hebben, dan moet je antwoord geven, goede antwoord geven op de vraag die Jan nu gaat stellen. Ja. Nou, zal mij benieuwen. <laughs> Hij is niet echt moeilijk. Eh, Gary Moore die heeft eh, vroeger in een groep geschitterd naast Phil Lynott. Ja. En welke groep was dat? Oh, goede vraag. Gary Moore die zat dus in een bandje naast Phil Lynott. En de vraag is, welke groep was dat? Als jij het goede antwoord weet, zet dat dan op een briefkaart en richt die aan de CD-show de Tros, postbus 6060 1200 GZ, Goede Zender in Hilversum. Dus de CD-show De Tros, postbus 6060 1200 GZ, Goede Zender in Hilversum. Dankjewel Jan. Graag gedaan. We gaan de nieuwe Simply waard draaien, die heet The New Flame. En daarvan hoor je She'll Have To Go, gevolgd door Enough. Daar komt hij. understand Simply Red, A New Flame. Op het eh, laatste moment hebben we gekozen voor, in plaats van Enough voor If You Don't Know Me By Now, omdat we wilden weten wat ze daarvan maakten, omdat het in feite een evergreen is. Ja, en dan gaan we nu naar dat bandje wat bij het eerste optreden meteen de pers haalde, de voorpagina, door stomdronken het podium op te komen, uitgerekend in een opvangtehuis voor alcoholisten. Ik heb het over een groep uit Minneapolis, de Replacements, opgericht in 1979. Overmatig alcoholgebruik achtervolgt de groep nog steeds, maar dat zul je er niet vanaf horen van deze compactdisc die Don't Tell a Soul heet. En daarvan hoor je Will Inherit the Earth, gevolgd door Der Blind. shocking how nothing shocks anymore. The message read as it washed ashore. Skies turn black as my eyes look down. Written on the back of these words I found, we'll inherit. demands made upon you are hard to live up to. It's futile to try and deny. And the things you hold dearly are scoffed at and yearly judged once and then left aside. Cause they're blind. if they learn, but they're letting you burn, cause they're blind. To the brown eyed beholder, see the chip on your shoulder that fools everyone to believe that you're so hard to talk to and so easy to read through, yet nobody looks past your sleeve. Yeah, cause they're blind, they hold you too close to the light, and I see. Replacements, Don't Tell Us So. We moesten hem weghalen, want ik heb nog één compactdisc die ik je graag wil laten horen. Dat is de laatste van Eric Clapton. Het is de soundtrack van een film, die heet Homeboy. Het is eh, fraaie muziek om de cd-show mee af te sluiten vanavond. Je gaat luisteren naar Country Biking, gevolgd door nog een stuk van Homeboy. Dit was de CD-show met vanavond helaas een wat moeizame start, maar het is toch nog gezelliger geworden. Het programma werd gemaakt door Jan van Ditmars, Chris Groothof en Wim van Putten. Tot de volgende week en veel plezier met Eric Clapton. Je moet heel wat geoefend hebben om niet uit de toon te vallen. Dat geldt ook voor informatici. Daarom zoekt CMG, de Computer Management Group, mensen met minstens drie jaar ervaring. Die kunnen rekenen op interessant werk en een perfect aandelenplan. Ook het salaris klinkt uitstekend. CMG werkt systematisch aan uw toekomst. Wat zou een weekend zijn zonder de Volkskrant? Dan vraag je me wat. Ik moet er niet aan denken. Zeker niet met die twee nieuwe katernen. Die zijn heel goed. Folio, een boekenkatern en economie. Een weekend zonder de Volkskrant, dat kan gewoon niet. De Volkskrant besluit de week met acht katernen. Elf uur Radio Nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De onderhandelingen in Rijswijk over de nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer zijn vanavond al na een kwartier geschorst. Aanleiding is de vraag van de bonden naar de betekenis van de oproep van de werkgeversorganisatie KNVTO aan alle partijen om nog vanavond tot een akkoord te komen. De bonden maken hieruit op dat binnen de federatie wegvervoer alleen de KNVTO over onregelmatigheidstoeslag wil praten. De KNVTO-delegatie heeft zich daarop langdurig teruggetrokken voor intern beraad. Onderzoekers van de Universiteit in Nijmegen vinden dat er wettelijke mogelijkheden moeten komen om CAO-afspraken te maken over arbeidstijden die uitgaan boven de gangbare normen. Bijvoorbeeld in plaats van vijf dagen van acht uur per week, vier dagen van negen uur. Staatssecretaris De Graaf werkt aan een nieuwe arbeidstijdenwet en heeft de bevindingen van de Nijmeegse onderzoekers naar de Eerste en Tweede Kamer gezonden. De militaire leiding in Afghanistan bereidt de evacuatie voor van vijf dorpen ten noorden van de hoofdstad Kabul. Ze willen een offensief beginnen tegen de islamitische rebellen in het betrokken gebied. Die hebben zich verzameld langs de Salang-route, die wordt gebruikt voor de terugtrekking van de Sovjettroepen. Het Hof van Beroep in Washington heeft het proces tegen de voormalige medewerker van het Witte Huis, Oliver North, voorlopig tot maandag onderbroken. Het Hof gaat zich eerst buigen over de bewering van de regering Bush dat het proces de nationale veiligheid in gevaar brengt omdat de kans bestaat dat Noor staatsgeheimen gaat onthullen. Noor staat terecht voor zijn aandeel in het Iran-Contra-schandaal. Tennis. In het internationale toernooi in Rotterdam heeft Michiel Schapers de derde ronde bereikt. Hij won in twee sets van de West-Duitse Patrick Kuhnen 6-0, 7-6. Het weer. In de nacht en ochtend hier en daar mist, overigens zonnig. Minimumtemperatuur rond het vriespunt, middagtemperatuur ongeveer 11 graden. Einde van dit ANP-bulletin. Bisolvon helpt probaat bij vastzittende hoest. Bisolvon als elixir of tablet voor het hele gezin. Vastzittende hoest, Bisolvon, das vertrouwd. Hij wilde via Randstad aan het werk als kelner. Het liefst ergens waar hij nog echt kon uitserveren, ja, want hij hield van zijn vak. Toen vond ik voor hem een tijdelijke baan bij een specialiteitenrestaurant. Ik kende de sfeer en ik had het gevoel dat hij zich daar wel thuis zou voelen. Nou, dat was ook zo. Hij zocht, ik vond. Randstad uit zijn bureau. Bijna drie minuten over elf is het geworden. Voor Session gaan we nu over naar Nick Vollebrechts Jazzcafé in Laren, Noord-Holland. Productie van Session